uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Twee Wit-Russische atletiekcoaches zijn weggestuurd bij de Olympische Spelen in Tokio. Dat is volgens het Internationaal Olympisch Comité gebeurd vanwege het welzijn van de atleten uit Wit-Rusland. De twee coaches waren betrokken bij pogingen om de atleten Timanovskaya terug te sturen naar Wit-Rusland. In Alaska is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn alle zes inzittenden om het leven gekomen. De vijf toeristen aan boord waren afkomstig van een cruiseschip. Het vliegtuigje stortte door nog onbekende oorzaak neer in bergachtig en bebost gebied. Nederlandse vakantiegangers bleven vorig jaar vaker dichter bij huis, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2019 bleef 86% van de Nederlanders in Europa. Vorig jaar was dat vanwege corona 98%. Het aantal binnenlandse vakanties steeg met 6%. Vooral Friesland, Zuid-Limburg en Zeeland waren populair. De Amerikaanse televisiezender CNN heeft drie medewerkers ontslagen... omdat ze ongevaccineerd naar kantoor waren gegaan. Bij het tv-station geldt een inentingsplicht. Medewerkers hoeven geen vaccinatiebewijs te laten zien. Het systeem werkt volgens de zender op basis van vertrouwen. Hoe CNN erachter kwam dat de drie zonder prik naar kantoor waren gekomen is onduidelijk. Leraren in Italië moeten verplicht gebruik maken van de coronapas. Met die zogenoemde groene pas kunnen ze bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of zijn genezen van corona. De pas in Italië geldt vanaf vandaag en is ook verplicht voor reizigers en voor bezoekers van onder meer restaurants en musea. Voetbal in de derde voorronde van de Conference League heeft Feyenoord uit met 3-0 gewonnen van FC Luzern uit Zwitserland. Guus Stil scoorde twee keer. Vitesse speelde thuis met 2-2 gelijk tegen het Ierse Dundalk. Volgende week zijn de returns. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land met kans op onweer. Het waait stevig en het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. thick like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, yeah, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny.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 Je veux le bifton, pas Ma trois fois canon 4-4. Fais-moi de la place, place. Soit tu me compenses, non tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes. Au-dessus de la mêlée, pas de batte. alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de remède Chérie coucou, fais-moi mm, mm. Je veux le bifton, pas de bobo Chérie coco, veux ma photo Fais-moi mm, mm, pas de bobo Appelle-moi Catalina mia mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais mm. Appelle-moi Catalina mia mm. pour qui tu te prends, joie en toi, tout débouche le bouquet trop est dans l'air, il est toc toc.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 Appelle-moi Catalina, mea ah, hum. Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi mais ah, mea Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Donc c'est mort, je vais. Pas de retour, je vais. Non mais de quoi je me mêle, j'veux avec toi je m'en peine Alors de quoi je me mène Tu fous la merde, non y'a pas de repère hmm. Chérie coco, fais-moi hum mm, J'veux hmm.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 Drie reisorganisaties verkopen alleen nog maar reizen aan klanten die gevaccineerd zijn, meldt de Volkskrant. Dat is een stuk makkelijker, zeggen de organisaties, omdat één besmetting veel gedoe kan opleveren. Het IOC heeft twee atletiekcoaches uit Wit-Rusland weggestuurd van de Olympische Spelen in Tokio. Ze waren betrokken bij pogingen om de sprinster Timanovskaya terug te sturen naar Wit-Rusland. Zij weigerde te vertrekken en zit inmiddels in Polen. CNN heeft drie medewerkers ontslagen omdat ze ongevaccineerd naar kantoor waren gekomen. Bij het Amerikaanse tv-station geldt een inentingsplicht. Het weer. Vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Het waait stevig en het wordt een graad of 20. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend to cancel. all the plans. But when the heat comes, something takes a hold.